werd de kist met de overleden popster door zijn broers het stadion uitgedragen... en vervoerd naar een onbekende plaats. De geruchten gaan dat Jackson een graf krijgt op Forest Lawn in Los Angeles... waar gisteren voor de herdenking een besloten bijeenkomst was met familie en vrienden. Michael Jackson zelf wilde graag op zijn ranch Neverland begraven worden. Bij de herdenkingsdienst in het Staples Center waren tal van beroemdheden en familieleden. Familieleden onder wie Michaels dochter Paris Catherine, zijn broer Marlon en verschillende vrienden spraken het publiek toe. In het stadion waren zo'n 20.000 mensen. Buiten stonden nog zo'n 50.000 fans. De Chinese president Hu Jintao heeft afgezegd voor de G8-top in het Italiaanse L'Aquila. Hu was al sinds zondag in Italië, maar keerde terug naar China in verband met het geweld in de noordwestelijke provincie Xinjiang. Daar braken zondag rellen uit toen in de hoofdstad Urumqi duizenden Oeigoeren demonstreerden omdat ze zich gediscrimineerd voelen. Bij de ongeregeldheden die volgden kwamen zeker 156 demonstranten om het leven. Gisteren trad de oproerpolitie opnieuw op, deze keer omdat Chinezen de winkels van Oeigoeren vernielden. Vandaag is het tot nu toe rustig in Urumqi. Er is veel politie op straat om nieuwe rellen te voorkomen. Seksueel geweld in Nederland komt schrikbarend veel voor. Dat zegt de Rutgers-Nisso-groep. Op basis van een onderzoek onder ruim 6400 mannen en vrouwen van 15 tot en met 70 jaar. Een op de negen vrouwen zegt ooit te zijn verkracht. Vaak zijn de daders partners of ex-partners. Een op de drie vrouwen zegt seksueel geweld te hebben meegemaakt. En dat kan variëren van ongewenste aanrakingen tot verkrachting. Het weer wisselend bewolkt met van tijd tot tijd regen of onweersbuien...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 you really care. Just one look at that killed me inside, yeah. And to top it off, I looked around, know who it was. My best friend with my girlfriend got me thinking. That's my girlfriend. That's my girlfriend. That's my girlfriend. That's my girlfriend, that's my girlfriend. That's my girlfriend, was it last night. That's my girlfriend, that's my girlfriend. That's my girlfriend, was it last night. wat een heerlijk gevoel. De hele wereld lijkt zo cool.